Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlands goud op de wielerbaan. En hier komt Sanne Braspennings en die gaat Olympisch kampioen worden op de Keirin. Sanne Braspennings won dus op het onderdeel Keirin. Verslaggever Han Kok duwde haar meteen na afloop een microfoon onder de neus. Gefeliciteerd, hartstikke gefeliciteerd. Besef je het? Nee, echt niet. Toen ik over de streep ging dacht ik wat heb ik gedaan? Ik ben gewoon Olympisch kampioen. <laughs> Zeg maar, ik weet het niet. Zo net was er nog een kans op een medaille voor Jan-Willem van Schip op het Omnium. Maar die kwam tekort, hij werd uiteindelijk zesde. Een zwart geblakerde boel vanmorgen in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Afgelopen nacht werden daar vier auto's in brand gestoken. Deze buurtbewoner heeft er geen goed woord voor over. Wat die mensen bezield was ze eh, aan het doen zijn, als ze dat wel hebben. Toch een onveilig gevoel zo, hè? Volgens buurtbewoners zijn de auto's van één familie. De politie doet onderzoek. Instagram en Facebook hadden het al, maar nu test ook TikTok met een stories-functie. Hiermee kan je video's delen die na 24 uur weer verdwijnen. Eerder voegde TikTok ook al de functie toe om video's te uploaden die langer zijn dan 1 minuut. En vandaag horen 18 studenten uit Leuven in België of ze voor de rechter moeten komen. Ze waren drie jaar geleden betrokken bij de ontgroening van Dia, Die eerstejaars moest tijdens de intro allerlei heftige dingen doen. Dat vertelt onze correspondent. Sanda en zijn twee medestudenten moeten hier een gat graven. En dat gat wordt gevuld met koud water. Daar moeten ze vervolgens urenlang in zitten, terwijl ze urine en vissaus te drinken krijgen uiteindelijk moeten ze zelfs een levende goudvis doorslikken. Uiteindelijk viel Dia om. Hij overleed een paar dagen later in het ziekenhuis. De verdachte haalde daarna al het bewijs weg en verwijderde gauw allerlei appjes. Na een politieonderzoek kwam alles toch weer boven water. Nu is het de vraag welke studenten voor de rechter moeten komen en wanneer. Dat horen we later vandaag. Het weer dan nog. Het wordt op veel plekken een regenachtige middag. Vooral in het noorden en oosten flinke buien met soms zelfs onweer. En het wordt een graad of 23. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A7 Den Oever Heerenveen staat bij Zand een file van 3 kilometer... en de vertraging is daar een half uur. De oorzaak is een vrachtwagen met pech. Het verkeer richting Friesland kan voorlopig beter omrijden via Flevoland over de A1 en de A6.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 I got a new man in my business. And he all about his business. And his name ain't none of your business. Oh, oh, oh. Pin up girl on that post It's all like I'm Doja. Icy, wifey, body shape Coca-Cola. I got a new man in my business, and he all about his business. And his name ain't none of your business. oh. oh, oh. like peaches, money long like beaches. Rolls Royce screeching, Rolex gleaming. Blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh. time. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my uh. All my girls for the baseline.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 een gouden medaille gehaald op de Keirin. Jan-Willem van Schip werd bij het Omnium zesde. Op de boulevard van Zandvoort is een man gisteravond twee keer met zijn auto op agenten ingereden. Ze konden op tijd wegspringen en bleven ongedeerd. De man is gearresteerd. Britse politie heeft elf mensen aangehouden die zich op internet racistisch hadden uitgelaten over de gekleurde Engelse voetballers die hun penalty misten in de EK voetbalfinale. Het weer, molkenveld en af en toe zon. De temperatuur loopt op naar 20 tot 24 graden.